Jan van der Putten met het NOS-journaal. Egypte zijn de eerste stoffelijke resten aangekomen van slachtoffers van de ramp in het vliegtuig van Egypt Air. Ze waren eerder al gelokaliseerd op de plaats van het ongeluk in de Middellandse Zee. De onderzoekers gaan daar opnieuw naartoe om te zien of er nog meer resten zijn. Het toestel van Egypt Air had 66 mensen aan boord toen het op 19 mei neerstortte. Het onderzoek naar de oorzaak is nog in volle gang. De Iraakse regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd vanwege de aanslagen van afgelopen nacht in Bagdad. Bij twee explosies vielen zeker 125 doden en raakten tenminste 150 mensen gewond. Het was tot nu toe de dodelijkste aanslag van het jaar. Islamitische staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De Iraakse premier Abadi was na de aanslag in het getroffen gebied en werd onthaald door boze inwoners. Ze zijn kwaad omdat de premier beloftes op het gebied van veiligheid niet zou nakomen. Het drijvende kunstwerk van Christo in Noord-Italië heeft de afgelopen weken veel meer bezoekers getrokken dan gedacht. Er was gerekend op een half miljoen mensen, er kwamen er ruim 1,2 miljoen. Het kunstwerk, de Floating Piers, bestond uit een drijvend wandelpad op een meer naar enkele eilandjes. De bondscoach van de Nederlandse turnmannen Mitch Venner is overleden. Hij had kanker en overleed afgelopen middag. De Brit Venner werd vier jaar geleden bondscoach in Nederland. Hij leidde onder meer, leidde onder meer tot de plaatsing van de Nederlandse turnmannen voor de Olympische Spelen in Rio. Mitch Venner is 70 jaar geworden. Frankrijk is door naar de halve finale op het EK. In Parijs werd IJsland verslagen met 5-2. Frankrijk speelt donderdag tegen Duitsland. In de andere halve finale woensdag speelt Wales tegen Portugal. Tot besluit nog het weer. Vannacht droog en kans op nevel.